Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn drie skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren met een groep aan het skiën op de Lakkenspitze in het Salzburgerland... toen een pakket sneeuw van 600 meter lang losraakte. De drie raakten onder de sneeuw bedolven. Twee van hen werden dood teruggevonden, de derde overleed in het ziekenhuis. Twee andere skiers raakten gewond, zij kwamen niet onder de sneeuw terecht. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft presentator Chris Cuomo ontslagen... vanwege zijn rol in de MeToo-zaak tegen zijn broer Andrew. Die trad in augustus af als gouverneur van New York. Onlangs bleek dat Chris Cuomo zijn broer heeft geholpen bij de verdediging... tegen de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zo zou hij zijn positie bij CNN hebben gebruikt om informatie te verzamelen... over de vrouwen van wie de klachten afkomstig zijn. De nieuwszender heeft nader onderzoek laten doen naar de presentator... en op basis van nieuwe informatie is Cuomo nu ontslagen. Wat de nieuwe informatie is, zegt CNN er niet bij. Iedereen die Groot-Brittannië in wil moet voor vertrek een coronatest doen. Ook mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid is dat nodig vanwege de verspreiding van de Omicron-variant. De negatieve coronatest mag bij aankomst in Groot-Brittannië niet ouder zijn dan 48 uur. De nieuwe maatregel gaat dinsdagochtend in. Schaatster Jutta Leerdam heeft bij de wereldbeker in Salt Lake City zilver gewonnen op de 1000 meter. Het goud ging naar de Japanse Tikagi. Femke Kok eindigde als vijfde met een nieuw persoonlijk record. Ze is in topvorm. Eerder op de avond werd Kok op de 500 meter vierde met een nieuw Nederlands record. Nooit eerder reed een Nederlandse de 500 meter in minder dan 37 seconden. Het weer. Vannacht is bewolkt en er kunnen buien vallen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. komende dag opnieuw grijs en af en toe een bui.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 Mami, kom swallow Shorty zes op mijn body net zo roe Geen CL, maar ik in die. Kolo BBL, kan je brengen naar Kolo Domme invest, ik ben obsessed Body correct, dus ik confess Shorty so fly, ik wil de tongen inject.